Pass the dough on the left hand side. It a go fun. Give me the music, make me jump and fun. It a go done. Give me the music, make me jump and fun. Me say listen to the drum and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. Me say listen to the drum and me say listen to the bass. Give me little music, make me wind up me waist. I say pass the dough on the left hand side.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 Het beslag dat Nina Storms op de bankrekeningen van de journalist Erik Smit heeft laten leggen... wordt nu helemaal opgeheven. Smit zal geen schadevergoeding eisen van Nina Storms... Dat is de uitkomst van een gesprek voorafgaand aan het kort geding... dat vanochtend zou dienen bij de rechtbank in Utrecht. De bodemprocedure in de zaak volgt later. Storms en Smit liggen al sinds 2005 met elkaar overhoop. Smit schreef kritische verhalen over World Online, een bedrijf van Storms dat toen nog Brink heette. Hij zette vraagtekens bij de beursgang van het bedrijf en de manier waarop Brink haar eigen aandelen verkocht. Later schreef Smit een biografie over Brink, die bij de zakenvrouw in het verkeerde keelgat is geschoten. De Taliban hopen dat de Partij van de Arbeid een hoofdrol krijgt in het nieuwe Nederlandse kabinet. Woordvoerder van de Taliban zegt dat in een telefonisch interview met de Volkskrant. Hij prijst het besluit van de PvdA om zich tegen de missie in Oeruzgan te keren. De woordvoerder zei verder dat onderhandelingen met de Taliban over vrede in Afghanistan af ondenkbaar zijn... zolang er buitenlandse troepen in het land zijn. De sterkste merknaam in Nederland is nog steeds Google. Softwarebedrijf Microsoft komt nieuw binnen, meteen op twee. En dat gaat ten koste van de clowns. De plaatsen 3 en 4 zijn onveranderd, IKEA en de Efteling. Maar plaats 5 is weer voor een nieuwkomer in de top 10, de NOS, die marktplaats.nl verdrong. In een dierentuin in China hebben verzorgers per ongeluk een reuzenpanda vergast. Het hok van publiekslieveling Kwan Kwan werd met chemische middelen schoongemaakt... en de verzorgers hadden niet in de gaten dat het dier giftige gassen binnenkreeg. Het Chinese publiek is woedend over de dodelijke blunder. Het weer dan nog, vooral, eh, vanmiddag vooral regen in het oosten en zuidoosten. Hierbij is ook kans op onweer. In het westen is het droog en ook vrij zonnig. Het wordt 20 graden. Morgen eerst buien, in de middag is het droog en vrij zonnig. Het wordt dan 21 graden aan zee en een graad of 24 in het oosten. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort